Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. In een Limburgs natuurgebied bij de Duitse grens staat een groot stuk bos in brand. De brandweer is met groot materiaal uitgerukt. Ook de Duitse brandweer helpt mee. De brand woedt in het Nationaal Park de Mijnweg ten oosten van Roermond. Door het zonnige weer is het zeer droog in het gebied. In Noord-Limburg heeft de brandweer code rood gegeven. Dat betekent dat er een zeer groot gevaar voor bosbranden is. In het oosten van Brabant gold al langer code rood. Als de aanrijdtijden voor ambulances worden vastgesteld op 45 minuten, dan kan meer dan de helft van de spoedeisende hulpafdelingen dicht. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS. Minister Schippers wil de aanrijdtijden op drie kwartier vastleggen. En dat betekent dat een ambulance na een melding binnen 45 minuten terug moet zijn op de spoedeisende hulp. Ze heeft geen bezwaar tegen het sluiten van afdelingen. Zorgverzekeraars pleiten al langer voor minder afdelingen voor spoedeisende hulp, omdat dat volgens hen kosten bespaart. Er zijn nu 105 afdelingen voor spoedeisende hulp. Het zouden er volgens het onderzoek 47 kunnen worden. Voorbijgangers hebben in een glasbak in Oude Pekela een jong katje gevonden... waarvan de bek was afgeplakt en de achterpoten waren vastgebonden. Het beestje wist met zijn gekerm de aandacht te trekken. Het katje dat door de glasscherver gewond was... is opgevangen door een medewerkster van een dierenasiel in Veendam en maakt het redelijk. Een website in Oude Pekela heeft een beloning uitgeloofd voor tips die leiden naar de dader. FC Groningen doet nog steeds mee in de strijd om de vierde plaats van de eredivisie. Thuis won de club met 3-1 van NEC en staat daarmee zevende. In de competitie kan de komende twee weken nog van alles gebeuren. PSV kwam vanmiddag voorlopig terecht op de derde plaats door te verliezen van Feyenoord, ook met 3-1. Ajax belandde op de tweede plaats met een 4-1 winst op Excelsior. FC Twente staat bovenaan met 1 punt voorsprong. Het weer, het koelt langzaam af, uiteindelijk tot een graad of 9 vannacht. Morgen opnieuw zonnig en met 20 tot 23 graden iets minder warm dan vandaag.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 Dankjewel Daan voor de opening. goed hè? <laughs> ja. En we hebben hier onze Rob Harms, de Rob Harms van antwoord tegenwoordig. En eh, Maurice Mulder ook nog gezellig in de studio zitten. Vanavond gaan we iets speciaals doen Daan. Oh, wat dan? Ja, vorige week namelijk eh, heeft eh, Radio 5 Nostalgia het top 1000 van de Evergreens uitgezonden. Van maandag tot en met vrijdag. En eh, die is samengesteld door eh, luisteraars eh, van die zender. En het zijn allemaal gouden ouwe, maar ook van voor de 60, dus 50 jaar ook nog erbij. En daar gaan wij de top 20 van draaien in ieder geval. Nou, lijkt me leuk. Is toch leuk? Ja. Nou, dat begonnen dan met de Beatles, die stond op nummer 1. want ik ga dan het liefste van boven naar beneden, want anders red je misschien de nummer 1 net niet. Dat weet je nee, het gaat natuurlijk, ja. hè, dus net niet ingepland. op 2 ehm, komen we tegen Wim Sonneveld met Het Dorp. Op 3 Anneke Grunlo met Brandend En op 4 Salvatore Salvador Armo, vous permettez, monsieur. Maar even wat anders. Zullen we vanavond maar een zilveren avond maken? Geen gouden avond, maar een zilveren avond. Hoezo? Nou gewoon, ik vind het leuk. Een zilveren avond, zilveren Robbie. Zilveren Robby, ja, die moet, eigenlijk, moet eigenlijk platina worden nu, hè? Ja, dus hè? dat vind ik ook. Dat vind ik ook. <laughs> Thuis heb ik nog een aanzichtkaart Waarop een kerk, een kar met paard Een slagerij, J. van der Ven Een kroeg, een juffrouw op de fiets Het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets Maar het is waar ik geboren ben Dit dorp ik weet nog hoe het was, de boerenkinderen in de klas, een kar die ratelt op de keien. Het raadhuis met een pomper voor, een zandweg tussen koren door, het vee, de boerderijen. En langs het tuinpad van mijn vader zag ik de hoge bomen staan. Ik was een kind en wist niet beter dan dat het nooit voorbij zou gaan. Wat leefde ze eenvoudig toen, in simpele huizen tussen groen met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefden ze verkeerd, het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg. Want ziet hoe rijk het leven is, ze zien de televisiequiz en wonen in betonnen dozen. Met flink veel glas dan kun je zien Hoe of het bankstel staat bij Mien En de dress waar met plastic rozen En langs het tuinpad van mijn vader Zag ik de Ik was een kind en wist niet beter Dan dat het nooit voorbij zou gaan De dorpsjucht klit wat bij elkaar In minirok en bietelhaar En joelt wat mee met bietmuziek. Ik weet wel, het is hun goede recht De nieuwe tijd, net wat u zegt Maar het maakt me wat melancholiek ik heb hun vaders nog gekend, ze kochten zoethout voor een cent. Ik zag hun moeders touwtjes springen. Dat dorp van toen het is voorbij, dit is al wat er bleef voor mij. Een aanzicht en herinneringen. Toen ik langs het tuinpad van mijn vader, de hoge ik was een kind, hoe kon ik weten dat dat voor voorbij zou gaan? bien, demoiselle, que vous êtes jolie. Pas question de penser aux folies, les folies sont affaires de vos rien. On n'oublie pas les belles manières, on demande au papa s'il permet, et comme il se méfie des gourmets, il vous passe la muselière. permettez, monsieur, que j'emprunte votre fille. Et bien qu'il me sourie, moi je sens bien qu'il se méfie. Vous permettez, monsieur, nous promettons d'être sages, comme vous l'étiez à notre âge, juste avant le mariage qu'un mètre environ nous sépare, nous volons par-delà les violons. On doit vivre entre nous, on se marre, allez voir ajuster leur lorgnon. Vous permettez, monsieur, que j'emprunte votre fille, et bien qu'il me sourie. Qu'il se méfient. Vous permettez, monsieur, nous promettons d'être sages, comme vous l'étiez à notre âge, juste avant le mariage. Que d'amour dans nos mains qui s'étreignent, que d'élan vers ton cœur dans le mien regard des parents, si le n'atteint pas la tendresse où l'on baigne. Ah, vous permettez, monsieur, que j'emprunte votre fille. Et eh bien qu'il me sourie, ah, je sens bien qu'il se méfie. Ah, vous permettez, monsieur d'être sage comme vous l'étiez à notre âge, juste avant le mariage, juste avant le mariage. Just avant, Just avant mariage. mariage. Salvatore Adamo, die stond op 4 in de uh, top 1000 evergreens van eh, Radio Nostalgia. Op de vijfde plaats komen we tegen de Blue Diamonds, Ruud en Riem de Wolf. Met eh, het nummer Ramona. Op 6 Elvis Presley, Are You Lonesome Tonight. En op 7 Abba, uh, Abba bedoel ik. niet Abba, Abba. Oh, Abba. <laughs> I Have A Dream, laat me horen daar. <laughs> Oké, komt je aan. Ramona, I Ramona, they're ringing out song of love. I you, and bless the day you told me To always remember the rambling rose you wear in your hair. Ramona, when day is done, you hear my call. your heart filled with pain? Shall I come back again? Tell me, dear, are you lonesome tonight? I wonder if you're lonesome tonight. You know, someone said the world's a stage play a part. Fate had me playing in love with you as my sweetheart. Act one was where we met. I loved you at first glance. You read your lines so cleverly and never missed a cue. then came Act two. You seemed to change. You acted strange. And why, I've never known. Honey, you lied when you said you loved me, and I had no cause to doubt you. But I'd rather go on uh, hearing your lies than to go on living without you. Now the stage is bare, and I'm standing there with emptiness all around. And if he won't come back to me, then they can bring the curtain down. Is your heart filled with pain? Shall I come back again? Tell me, dear, are you loved someone? see Ja, nou. dat was ABBA. Ja, dag. ABBA. <laughs> Wat okay. betekent dat? dat, nou, eh, Joop? Arnifert, Björn. Oh, weet ik veel wat dat... <laughs> Anita. <laughs> Goed, dat was natuurlijk ABBA. I Have A Dream. Op 8 eh, in de top 1000 eh, van Evergreens van Radio mm. Nostalgia zien we de eerste keer Boudewijn de Groot. En die komen nog een keertje tegen in de top 20. Net zoals dat wij bijvoorbeeld Ademo ook twee keer tegenkomen in die top 20. We beginnen in ieder geval met Boudewijn de Groot op. vandaag zit hij in de schaduw, Mo. Boudewijn de Groot met dit <laughs> testament. Daarna op 9 Fats Domino met het schitterende Blueberry Hill. En op 10 Cliff Richard met een Living Doll. Maar dan moet ik even bijzeggen dat dit niet de origineel is. En dat krijg je als je, als je ze direct op de, <laughs> op de cd zet en niet eerst afluistert.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 real Let's get on with the important business, shall we? You're right, Michael. Get down and get with it. Wait, Rick, do the speech. Hey, kid, it doesn't matter what you are. Tongues, skins, rascals, wolves, walkers, even Keith Tigwin. Everybody, everywhere, stop snogging and pay attention to me. Cause if you're a wild-eyed loner standing at the gates of oblivion, then hitch a ride with us. Cause we're on the last freedom located out of nowhere city. And we haven't even told our parents what time we'll be back. So pull on your dance myself a pride. Sharon. the night. de Young Ones met eh, Cliff Richards, eh, Living Doll. We gaan verder met eh, de top 1000 van de Evergreens. En dan vinden we op nummer 11 de tweede keer Boudewijn de Groot met een meisje van 16. Op 12 de gouden oude Jim Reeves met The Golden Voice. He'll Have To Go. En op nummer 13 de Bee Gees met Words. Gaan we door dan. in een villa-wijk, haar ouders waren stinkend rijk. Toch was daar niets meer dat haar bond, ze gaf zich aan een vagebond, die sprak van liefde het oud verhaal en zij geloofde het allemaal. Zo ging ze weg, ze nam niets mee, alleen haar jeugd en het idee dat hij haar man was, zij zijn vrouw. En het altijd zo blijven zou. zo pril. Ach, wat ligt je hier stil, langs de kant van de weg. Ze trokken voort van stad op stad, omdat hij ruimte nodig had. Het zwerversleven was te zwaar, niet voor een kind van 16 jaar. Haar liefde was haar levenslot, ze ging haar langzaam aan kapot. Ze kon de hartstocht niet weerstaan, moest tot het einde verder gaan. Ze was geen kind, maar ook geen vrouw. En wist niet wat er komen zou. lente zo pril. Ach, wat ligt je hier stil, langs de kant van de weg. Ze werd vermoeid, zag bleek en paal, verloor haar jeugd, haar ideaal. Alleen haar liefde bleef bestaan, toen ging hij weg bij haar vandaan. Toch had ze kunnen weten dat hij niet genoeg aan liefde had. Dat op een dag hij weg zou zijn en zij alleen met spijt en pijn dat hij zo lang een meisje had. Als wind speelt met een enkel blad. Arm kind, zestien lente zo pril. Ach, wat ligt je hier stil. langs de kant van de weg. Put your sweet lips a little closer to the phone. Let's pretend that we have to go Whisper to me Tell me do you love me true Or is he holding you The way I do Though love is blind Make up your mind I've got to Should I hang up or will you tell him he'll have to go?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 Ja, ja, je mag het nu zeggen, Kerstman. Kerstman? Ja. Nee, Sinterklaas <laughs> had oh, over. Ja, nee, die komt eh, volgende week zondag, hè? Ja. Sinterklaas, op de rotonde. Ja, heel gezellig wordt het, Jo. Goed, eh, dat waren natuurlijk de Bee Gees met het prachtige Words. Nou, ik, ik vraag me af of deze heren het volgende dame die dit gaat zingen kennen. Als ik zeg Tante Lien, Adol. Katsian Witteke van Dort, jawel. Een hele grote actrice die eh, ook hele mooie liedjes heeft gemaakt over eh, Den Haag en over Oud-Indië, want daar is zij eh, geboren. We gaan luisteren naar Arm Den Haag zometeen van haar. Daarna Andy Williams met de Battle Hymn of the Republic. En de laatste van dit blok is Frank Sinatra, My Way. Arm Den Haag, dat is toch erg dat jij maar niet vergeten kan. De klank van Kronjong en van Gamelan. In het Indisch restaurant gonst het gesprek van alle kant, Tempo doel Kasian, het is voorbij. Kasian, het is voorbij. Den Haag, Den Haag, de weduwe van Indië ben jij. Ach, Kasian, het is voorbij. Indisch eten thuis klaarmaken. Sambal goreng telor, sajerlodde, tahu petis. Alleen de buren hebben het niet zo graag. En we kunnen hier ook heus wel tropische planten kopen. Zoals bijvoorbeeld kemangspartoe. Dat noemen ze hier hibiscus. Hibiscus. En allerlei varens, kanaas, scherpraas, orchideeën maar het staat hier in de huiskamer toch heel anders dan daar in de vrije natuur, ja? Trouwens gaan allemaal dood bij de kachel. Ach, Kasjan, het is voorbij. Kasjan, het is voorbij. Den Haag, Den Haag. De weduwe van Indië ben jij. zo'n groot schilderij hangen. Dat verbeert natuurlijk Indië, ja. doe beeldig, beeldig. Mooie groene sawa's, klapperbomen. Links een karbo met zo'n kleine katjong op zijn rug, ja. En rechts een paman met zeven van die leuke kleine bebeks achter zich aan. Maar weet u, het schilderij, het krijgt hier geen licht genoeg. Weet u wat nog meer? meneer Leclerc sublie. Hij komt ook nooit meer langs. Ach, Kassian, het is voorbij. Kassian, het is voorbij. Den Haag, Den Haag, de weduwe van Indië ben jij. Ach, Kassian, het is voorbij. Mine eyes have seen the glory of the coming of the Lord.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 I planned each charted course, each careful step along the byway, and more, much more than this, I did it my way. Yes, there van gehoorzaamheid. Dat tikt alweer. Dat betekent dat deze live-uitzending van Goal ZFM aan het einde komt.